Velden met het NOS-journaal. De familie van de ontvoerde Nancy Guthrie heeft een beloning van 1 miljoen dollar uitgeloofd voor de gouden tip. De moeder van de Amerikaanse NBC-presentator Savannah Guthrie werd op 31 januari ontvoerd en is sindsdien spoorloos. De familie wil graag duidelijkheid over de moeder van 84, ook als ze inmiddels is overleden. Eerder had de FBI al een beloning van 100.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt naar de fonds van de vrouw. Een Nederlander van 40 moet in de VS 20 jaar de cel in. Hij was lid van een bende die de politie al een tijd in de gaten hield. De man probeerde 2 kilo fentanyl te verkopen aan wat een undercover-agent bleek te zijn. Justitie in Amerika meldt dat de Nederlander is veroordeeld voor drugshandel en witwassen. Het dumpen van een walvisbot in de Oosterschelde was een verkeerde inschatting van een medewerker van Naturalis. Dat zegt de collectiedirecteur van het museum in Leiden. Het bot was 16 jaar geleden tegen de regels in door een medewerker meegenomen... omdat het op een lijst stond om vernietigd te worden. De medewerker wilde dat voorkomen. Hij bewaarde het bot jarenlang thuis, maar besloot het uiteindelijk in het water te dumpen... op een plek waar het zeker weer gevonden zou worden. Tegen de medewerker worden geen maatregelen genomen. Wat er met het bot gebeurt is onduidelijk. In de tussenronde van de Champions League heeft het Noorse Boede Glimt voor een stunt gezorgd. In Milaan werd Internationale de finalist van vorig jaar uitgeschakeld. Afgelopen avond werd met 2-1 gewonnen en vorige week stond er 3-1 op het scorebord. In de eerste ronde van de Champions League had de club al gewonnen van Manchester City en Atletico Madrid. Vorig jaar stond Boede Glimt nog in de halve finale van de Europa League. Het weer droog met enkele opklaringen. Het koelt af tot een graad of 7. Aan de kust en rond het IJsselmeer is er kans op dichte mist. En mogelijk blijft hij ook lang hangen. Op andere plekken wordt het lenteachtig met veel zon.